Dit van der Linde met het NOS-journaal. De armoede in Nederland is in 2019 licht gedaald. Dat was nog voor de coronacrisis. Het CBS zegt dat toen 6,2% van de bevolking onder de armoedegrens leefde. Die lag toen op 1090 euro netto per maand voor een alleenstaande. Sinds 2013 daalt de armoede in Nederland elk jaar een beetje. Het CBS heeft nog geen armoedecijfers sinds de coronacrisis... maar verschillende organisaties hebben wel al gezegd dat er sinds maart meer mensen aan kloppen voor hulp. Het Openbaar Ministerie looft 10.000 euro uit voor de gouden tip over een ramkraak en een overval op twee Jumbo-filialen. De ramkraak was op 4 april in Haarlem. Dezelfde daders sloegen waarschijnlijk nog een keer toe op 20 mei. Toen werd een Jumbo in Alkmaar overvallen. De politie denkt dat de daders wisten op welk moment ze contant geld buiten konden maken. De Amerikaanse minister van Justitie Barr zegt dat zijn ministerie geen grootscheepse verkiezingsfraude heeft ontdekt. Hij had opdracht gegeven alle serieuze meldingen van onregelmatigheden te onderzoeken, maar dat heeft volgens hem niks opgeleverd. Barr geldt als een van de trouwste volgelingen van president Trump. Die blijft volhouden dat de overwinning van hem is gestolen. Trumps advocaten zeggen dat het departement van Barr niet goed genoeg heeft gezocht. In Puerto Rico is een grote radiotelescoop ingestort. Een 900 ton zwaar platform viel op de schotel van de telescoop. Het gevaarte was al afgeschreven en zou worden gesloopt. Eerder knapte er al een aantal ondersteuningskabels. De schotel van de Arecibo-telescoop heeft een doorsnede van zo'n 300 meter. Tot 2016 was het de grootste telescoop ter wereld. Een Amerikaans onderzoeksinstituut gebruikte de telescoop sinds de jaren 60 voor onderzoek naar het heelal.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 Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte te ver bien, pero no te quiere como yo No se muera y antes del desayuno.